van de Putten met het NOS-journaal. Nederlanders maken zich steeds... Ook het vertrouwen in Europa is gedaald. Minder dan de helft van de Nederlanders, zo'n 40%, vindt het lidmaatschap van de EU een goede zaak. Daarmee vergeleken doet de regering het goed. Meer dan de helft heeft vertrouwen in het kabinet Rutte. En dat is veel hoger dan een jaar geleden. Staatssecretaris Steven ziet geen aanleiding iets te veranderen in het systeem van verklaringen omtrent het gedrag. Volgens de Tweede Kamer komt het relatief vaak voor dat jongeren vanwege een relatief licht vergrijp niet zo'n verklaring krijgen, terwijl ze die wel nodig hebben voor een baan of een stage. Steven zei dat het in de praktijk wel meevalt als het, en dat het orgaan dat de verklaring uitgeeft alle omstandigheden meeweegt. Hij wil wel bekijken of de overheid jongeren beter kan voorlichten over de feiten die ze zelf kunnen aandragen als ze een verklaring aanvragen. Ze kunnen bijvoorbeeld aangeven dat ze sinds het vergrijp een ontwikkeling hebben doorgemaakt en hun leven hebben gebeterd. Na de Europa League wedstrijd tussen FC Twente en Wisla Krakau uit Polen zijn in Enschede 24 supporters opgepakt. Onder hen zijn 22 Polen. Ze hadden messen bij zich of waren in het bezit van valse toegangskaarten. Een Twente supporter die werd aangehouden gooide stenen naar de ME en een ander kon zich niet legitimeren. Volgens de politie was de sfeer in Enschede soms wat grimmig, maar is verder alles rustig gebleven. FC Twente won de wedstrijd uiteindelijk met 4-1. Dan nog het weer, vannacht kans op mist. Overdag opnieuw zonnig. Het wordt 21 graden op de Wadden tot gemiddeld 25 in het binnenland. En ook in het weekend is het zonnig en warm.